juzgar de mí como figura. nee met doxorie Vergon nu achterin, wie een de boemeltram. Huur nu die melodie, die vergeet ze gaar niet Kom op, vergon, we tron, ik